uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De gemeente te weren. In een motie van de PVV staat dat onverdraagzame salafistische predikers... die oproepen tot de gewapende strijd niet mogen komen. De motie is aangenomen. Morgen begint in Almere een bijeenkomst in geld in te zamelen voor een moskee. Er komen een paar omstreden sprekers. Burgemeester Joritsma zegt dat ze hun komst niet kan verbieden... omdat de openbare orde in Almere niet in gevaar is. Zo'n 1000 tot 2000 metaalwerkers staken vandaag. Onder meer bij truckbouwer DAF in Eindhoven, installatiebedrijf Imtech... en de scheepswerven Damen en IHC wordt 24 uur niet gewerkt. De werknemers eisen meer loon en betere regelingen voor ouderen en de WW. In Syrië hebben de rebellen meer terrein in handen gekregen. Een coalitie van opstandelingen zegt het Syrische leger te hebben verdreven uit de stad Ariha. Er zouden talloze lichamen in het centrum van de stad liggen. De westelijke provincie Idlib is nu in handen van tegenstanders van de Syrische president Assad. De regio grenst aan Turkije. De afgelopen tijd hebben rebellen meer terrein gewonnen in het noordwesten van Syrië. De FIFA kiest vandaag een voorzitter. Sepp Blatter weigert na het corruptieschandaal op te stappen... en noemt zichzelf nog steeds de juiste man... die de Wereldvoetbalbond door deze woelige tijden kan loodsen. Platter gaat ervan uit dat hij wordt herkozen, maar door het corruptieschandaal is dat niet zeker. Ook zijn uitdager, de Jordaanse prins Ali, maakt een goede kans. In de Verenigde Staten is republikein Dennis Hastert aangeklaagd. Acht jaar lang was hij een van de machtigste mannen van het land als parlementsvoorzitter. Volgens justitie nam hij de afgelopen jaren ongeveer een miljoen dollar op... zonder dat te melden bij de autoriteiten. Hij zou erover hebben gelogen bij, bij de FBI. Bij een veroordeling kan Heestert een jarenlange celstraf krijgen. Dan nog het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag enkele buien. Het wordt 14 tot 17 graden.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 This world is a trip. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do.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 Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, No, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, Do you need me? Do you think I'm pretty? Or make you feel like cheating? I'm like, No, not really. Cause, oh, I think that I found myself a cheerleader. www.zfmzandvoort.nl i break. I am sure as long as I will live, I feel so much love, so much love, and it's mine to give.